Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Politiemensen zijn boos vanwege de vrijlating van Frank Masmeijer. Dat is een oud televisiepresentator die negen jaar cel had gekregen voor cocaïnesmokkel. Hij is vervroegd vrijgelaten omdat hij gratie heeft gekregen. Dat betekent dat de koning bepaalt dat je vrij moet worden gelaten. De politiebond krijgt nu een hoop boze belletjes. Kijk, eh, het, het, gaat niet over een winkeldiefstal. We hebben het hier over hele harde kookhandel in de, handel, eh, in de haven van Antwerpen en Rotterdam. We weten allemaal de maatschappelijke effecten en de ondermijning die ervan uitgaan. De, de bedreigingen. Dus dit, eh, dit, is, nou ja, dit is sowieso voor de beeldvorming, maar ook voor de emoties van, van de regisseurs en de politiemensen ja, die hebben het hier gewoon hartstikke moeilijk mee. En ook omdat dat er geen duidelijke eh, motivatie bij zit. Volgens de politiebond werken honderden politiemensen aan het tegengaan van cocaïnesmokkel... en zat Masmeijer er tot over zijn oren in. In Toscane, in Italië, zijn zo'n 500 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. De brandweer krijgt hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Dat is ook het geval in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene. Door de droogte en harde wind verspreidt het vuur zich snel. Uit de circus in Almere Haven zijn vanochtend twee dromedarissen ontsnapt. Een man die vroeg op pad was, zag ze ineens voorbij rennen en zette een paar foto's op zijn Facebook. De circusdirecteur heeft geen idee hoe de dieren er vandoor konden gaan. De dromedarissen zijn gevangen en staan weer bij het circus. Vannacht om 4 uur was het dan eindelijk zover. Het officiële startschot van de Vierdaagse, die dit jaar een dag korter is dan normaal. Gisteren ging niet door vanwege de hitte. Er doen ook militairen mee, die moeten een zware rugzak meezeulen. En een beetje smokkelen is er niet bij, zag verslaggever Onno Beukers. Wat bent u nou aan het doen, meneer? Ik ben de bepakking aan het wegen van de militairen. Er moet minimaal 10 kilo zijn. En dan bij twijfel of op verzoek, dan wegen we het. En deze is ook 14. Dus 14. More than enough. Ja. Oké, thank you. Bye bye. Militairen die te weinig meeslepen worden gedisqualificeerd. Het weer in het noorden en oosten is het nu nog zonnig en tropisch warm. Vanuit het westen trekt het steeds meer dicht. Daar is het 24 tot 29 graden. Later vanmiddag en vanavond kan het gaan ommeren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de afsluitdijk. De A7 Hoorn-Herenveen bij Brezandijk 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op eh, vanuit Herenveen naar Hoorn bij Den Oever 3 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. het leukste radiostation van Nederland.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 Kom je ook eten? Elke maandag en donderdag een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners... voor 9,75 per persoon. Inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas kost het 8 euro... maar je moet wel even vooraf reserveren voor de maaltijd...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 Welk werd geboren in het Duitsstalige dorpje Strasburg, Noord-Dakota. Zijn ouders waren etnische Duitsers die in 1892 vanuit Odessa in de Russische keizerrijk emigreerden naar Amerika. Hij besloot om muziekindustrie in te gaan en kon zijn vader overtuigen om een accordeon te kopen voor 400 dollar.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 De schoolvakanties zijn begonnen en dat betekent voor veel jongeren zes weken lang geen school. Een heerlijk idee, maar stilzitten is natuurlijk ook niet alles. Voor de schoolvakantie heeft Jongerenwerk Zandvoort een groot aanbod van activiteiten voor kinderen. Zowel op sportief als creatief vlak. En er zijn van alles te doen. Om te weten wat en wanneer er georganiseerd wordt, is er een handige overzicht gemaakt waarop je per week te zien is wat er op het programma staat. Het activiteitenprogramma is te vinden op www.noordhollandactief.nl.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 Now my heart feel like a ember And it's light enough to die I'll carry these torches for you And you know I'll never drop Yeah ZFM. Zijn er dieren die hoogtevrees hebben? Een kat loopt rustig over het randje van een dak. Maar of hij daar wel op zijn gemak is, dat is maar de vraag. Waarschijnlijk hebben de meeste niet-vliegende dieren een aangeboren angst voor hoogte. Dat ontdekten de Amerikaanse psychologen Eleanor Gibson en Richard Walk in 1960... toen ze de dieptewaarneming van baby's onderzochten. Daarvoor experimenteren ze eerst met jonge dieren... Kuikens, schildpadden, geiten, lammetjes, biggetjes, ratten, kittens en puppies. De dieren werden bij een visuele klif neergezet. Een tafel met halverwege een gat van zo'n 30 centimeter diep. Daar overheen zat een dikke glasplaat, waardoor het een gapende afgrond leek. Wat bleek? Alle dieren verstijfden bij het aanblik van de klif en zetten geen poot op het glas. Ook de volwassen dieren niet, waar gedragsbiologen later mee experimenteerden. En ook katten niet. Alleen de ratten durfden over de glasplaten lopen, omdat die zich meer met hun snoren aan die oriënteerden dan met hun ogen. Maar werden de ratten op een verhoging op het glas gezet, zodat ze de plaat niet meer voelden met hun snoorhaarden, dan bleven zij ook stokstijf zitten boven de nepafgrond. Die aangeboren hoogtevrees is nuttig, vermoeden de onderzoekers. Als je geen vleugels hebt, is het doorgaans veiliger om op de grond te blijven. Salvatore Ademo, geboren in 1943. Artiestennaam Ademo is een Belgische zanger van Italiaans-Siciliaanse afkomst. Hij zingt de door hemzelf geschreven chansons voornamelijk in het Frans. Maar ook in zijn moedertaal Italiaans. En in het Nederlands, Engels, Turks, Spaans, Japans en Duits. In 1964 was hij de best verkopende artiest ter wereld op de Beatles na. In zijn carrière verkocht hij wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en singles. En is daarmee de best verkopende Belgische artiest aller tijden. In maart 1964 trad hij met zijn hele familie op bij Willem Duis in het programma Voor de Vuist Weg met Fou mete, monsieur. Waarbij de veel jongere zusjes en broertjes het refrein luidkeels meezongen. Dat leverde hem zijn eerste Nederlandse nummer 1 hit op. Hij stond 11 weken op de eerste plaats in de tijd voor teenagers van de top 10. Tevens was het de grootste hit van het jaar 1964 in Nederland. Met 200.000 verkochte exemplaren. Dat jaar volgden optredens in Frankrijk, Duitsland, Turkije, Libanon en Canada. Tot 1966 droeg een vierde deel van zijn platen die in Frankrijk verkocht werden zijn naam. Hier is Vous permettez monsieur van Ademo. c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous volons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, ah, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage d'amour dans nos mains qui s'étreignent. Que d'élan verra ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage.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 Onder begeleiding van kunstenaar Billy tovert iedereen iets moois op het doek. De kosten zijn 3,50, inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden via l.oudendijk, of via telefoonnummer 06 3380 3279. 06 33803279. En het is woensdag 20 juli en 17 augustus in de blauwe tram van 1 tot 3 uur.